NOS Journaal. Een vliegtuig van Transavia heeft vanmiddag na het opstijgen van Maastricht-Agen Airport rechtsomkeerd gemaakt omdat er een vogel tegen de neus was gekomen. Het vliegtuig was onderweg naar Rodos en had bijna 170 passagiers aan boord. Zij zijn na de voorzorgslanding opgevangen in de vertrekhal. Volgens Maastricht-Agen Airport is er nauwelijks schade aan het toestel. Omdat er voor de zekerheid veel brandweerwagens waren opgeroepen... werd het verkeer rondom het vliegveld een tijd stilgelegd. De gedupeerde vakantiegangers gaan vanavond via Schiphol alsnog naar Rodos. Bij een ongeluk met een Israëlische helikopter in Roemenië zijn gisteren alle zeven inzittenden omgekomen. Vlak na de crash werden al vier lichamen gevonden. Vandaag werden de andere drie doden geborgen. Aan boord waren zes Israëliërs en een Roemeen. De transporthelikopter stortte neer in bergachtig gebied op ruim 100 kilometer van Boekarest. Het ongeluk gebeurde bij een gezamenlijke militaire oefening van Israël en Roemenië. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM maakt voor het eerst in bijna twee jaar weer winst. Het afgelopen kwartaal werd 736 miljoen euro winst geboekt. Vooral het vrachtvervoer trok aan, maar er waren ook meer zakelijke passagiers. Toch viel het totaal aantal vervoerde passagiers lager uit dan dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak daarvan is de IJslandse aswolk, waardoor in april van dit jaar een deel van het Europese luchtruim werd gesloten. Die sluiting scheelde er France KLM zeker 150 miljoen euro winst. Over het hele boekjaar verwacht het luchtvaartconcern kiet te spelen. Treinen van het Italiaanse bedrijf Speno mogen niet langer rijden in Nederland. Dat heeft de inspectie Verkeer en Waterstaat besloten. Zondag reed een Speno-trein dwars door een watersportwinkel in Stavoren. De inspectie vindt dat onderhoudstreinen van het bedrijf pas weer mogen rijden als de veiligheid is gegarandeerd. Met spenotreinen treinen ging de afgelopen jaren al vaker wat mis. Zo reed een trein in 2007 een wissel kapot in Zwolle. Het weer vanavond van het westen uit regen. Morgen is nog wat buien, later steeds meer zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.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 De techniek, maar ook de presentatie is in handen van David Habig. En we gaan ervoor zorgen dat het een, eh, een mooi programma gaat worden. sights Algero. Om rustig mee te beginnen. Inmiddels kan ik u vertellen dat de toestand van Algero wat verbeterd is. Hij ligt natuurlijk in het ziekenhuis in, eh, in Frankrijk. Wat er precies aan de hand is, dat weet ik niet. Maar de 70-jarige zanger eh, is daar afgelopen donderdag opgenomen met eh, ja, ademhalingsproblemen. Dat is eigenlijk het enige wat we weten. Maar het schijnt weer wat beter te gaan met hem is ook niet de minste plek waar hij trouwens wilde gaan optreden. Barcelonette, dat is vlakbij Gap, uh, Briançon, zeg maar. Dat is een heel mooi gedeelte van, eh, van Frankrijk. Maar goed, dat is dus even uitgesteld. We gaan verder. The Fragrance of Dark Coffee van Phoenix Wright 3. Voor informatie kunt u bij <laughs> mij terecht. Eh, en daarvoor ehm, hoorde u natuurlijk eh, de Modern Jazz Quartet. Ehm, we gaan gewoon heerlijk rustig op deze zondagmorgen... waar buiten niet zo gek veel te beleven is in het dorp. Ja, misschien ergens op een terrasje... Eh, het is aan de frisse kant moet ik zeggen. Een, lekker eh, een lekkere cappuccino of wat dan ook. Of misschien bent u wel bezig met elkaar. Goed, later meer. Body and Soul. Dit keer vertolkt door Al Cohn en Soet Sims. Het was een, ehm, een mooie stijl. Uh, eh, Al Cohn die een, een, een, quintet zeg maar in de jaren eh, in de 1950, 60 jaar had. Eh, was nogal favoriet bij de New Yorkse club de Half Note. En hij was degene die nogal dol was op hogere registers van de tenorsax. Uh, <clears throat> Later ging hij zelfs uh, nog sop sopraansax spelen. En ehm, nam je daar ook voor Norman Granz, wat een hele grote jazz impresario was, een eh, aantal eh, opnames op. Goed, dit tot zover dat. En we gaan verder. Mm-hmm. Sonny Stitt met het gevoelige Angel Eyes. Ja, die Sonny Stitt, daar valt wel wat over te vertellen. Hij is natuurlijk overleden. Niet eens zo heel erg oud geworden hoor, 58 maar. Maar hij eh, was natuurlijk een van de mensen die in de bebop scene zich ontwikkelde. Vrij heavy eh, speler, vond ik eigenlijk altijd. Maar eh, dankzij de inspiratie van bijvoorbeeld Charlie Parker en Lester Young... ontwikkelde hij toch uiteindelijk zijn eigen stijl. Eh, ook enigszins beïnvloed door, eh, door John Coltrane. Ehm, en die eigen stijl, die was wat softer, wat melodischer, gewoon wat mooier. Maar technisch uiterst begaafd. ashes down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me.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 Listen to my plea. Diana Krall. Ja, afgelopen North Sea Festival speelde zij natuurlijk ook. Helaas waar de, was de zaal uitverkocht. Dus eh, mijn zoon en ik eh, ja, konden haar niet meemaken. Terwijl we dat toch eh, echt heel graag wilden. Desalniettemin hebben we ons hart helemaal opgehaald. S'avonds aan Mr. Stevie Wonder. Ja, je kunt je afvragen of dat North Sea Jazz eigenlijk wel op de goede weg is. Want eh, ja, een Jersey Stone en, en, en dat soort uh, popartiesten, want dat zijn dat natuurlijk, eh, horen die wel thuis eigenlijk in zo'n heel groot jazz evenement. Ik vind zelf, ik heb daar een beetje moeite mee. Maar goed, om een breed publiek te dienen, zullen wel concessies, of ja, concessies, wat heet Stevie Wonder is natuurlijk geen concessie, want het is werkelijk fenomenaal om dat mee te maken. Maar Ehm, en helemaal als hij op een gegeven ogenblik in alle stilte, en dat, is, dat was wel een uniek moment denk ik, speelt hij gewoon Take 5 van Dave Brubeck op de mondharmonica. En dat was naar mijn mening het hoogtepunt van die avond. This is made with orange marmalade, apple blossoms, toast and tea. I cannot think of any place I'd rather, I'd rather be. My sleepy friend, I always wanna spend Sunday morning. Your kisses made with orange marmalade, apple blossoms, toast and tea. I cannot think of any place I'd rather, I'd rather be. My sleepy friend, I always wanna spend Sunday morning beste luisteraars. We gaan er zo dadelijk uit met, eh, of nu eigenlijk al, met Youssef Latif. Na het, of tenminste bij het tweede gedeelte, dan vertel ik daar nog wel wat meer over. Deze bijzondere man, muzikant. Ehm, ik hoop dat u in ieder geval het eerste uur genoten hebt. We zijn eh, lekker rustig van start gegaan. Het tweede uur gooiden we wat meer peper in. En dan zien we wel wat er gebeurt.